Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog niemand opgepakt na de rally gisteren in het AZ-stadion. Het ging helemaal mis op de hoofdtribune na de verloren halve finale tegen West Ham United. Hooligans van AZ braken door de hekken en bestormden de tribune waar onder meer familie en vrienden van de Engelse spelers zaten spelers van AZ schamen zich ervoor. Ik vind het ontzettend uh, triest wat, eh, wat er is gebeurd. Mijn familie zit daarboven. Mijn vriendin zegt dat, dat ze stond te trillen. Dat vind ik... En dat waren gewoon AZ-supporters die West Ham Ja, ik noem ze niet eens AZ-supporters. Ik vind het echt heel zielig wat, ze hebben gedaan. En eh, blijf gewoon lekker thuis als je, als je zulke intenties hebt. Geen woorden voor. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ja, het zijn een stelletje dwazen. Het zou kunnen dat er de komende dagen nog wel AZ-fans worden opgepakt. De politie gaat beelden bekijken. Nederlandse artiest lekker jaartje gehad. Muzikanten, dj's en tekstschrijvers kregen samen een recordbedrag van 239 miljoen euro van Buma Stemra. Die organisatie gaat over de auteursrechten van muzikanten. In coronatijd verdienden ze juist bijna niks. Optredens konden niet, kroegen en podia waren dicht. En nu gaan we wel weer massaal naar concerten. In Helmond in Brabant dachten twee jongeren vanmorgen wat mooie foto's te maken van de zonsopkomst op het dak van een schoolgebouw. Vond de politie niet oké. Ze zijn eraf gehaald met een hoogwerker. Voorbijganger zag de jongeren op het dak en belde gelijk de politie. De jongen en een meisje hebben een boete gekregen. En op begraafplaats in Deventer zijn vanmorgen twee gedenkstenen onthuld voor Molukse militairen van het KNIL. Dat was het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Eind jaren 40 wilde Indonesië onafhankelijk worden. Er was toen een oorlog met Nederlandse militairen. En het KNIL vocht met Nederland mee. Molukkers moesten daarna vluchten naar Nederland. Maar werden hier buitengesloten. En voor die mensen zijn er nu speciale gedenkstenen. Dit zet er een klein beetje recht. En wat eh, denk ik nog veel belangrijker is, is dat ik... Eh, hoop dat het hele korte verhaal wat hier staat... dat meerdere mensen uitnodigt om eens een keer... Eh, een beetje te googlen en zich te verdiepen in de Molukse slash Nederlandse geschiedenis.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 AZ werd daaruit geschakeld in de Conference League door te verliezen van West Ham United. Sporters van AZ bestormden daarna de tribune met West Ham-fans. Influencers overtreden nog steeds reclameregels, blijkt uit onderzoek van de NOS en een steekproef van het Commissariaat voor de Media. Ze moeten het er duidelijk bij zeggen als ze betaald worden, maar dat gebeurt vaak niet. Nederlandse muzikanten, tekstschrijvers en uitgevers van liedjes... hebben vorig jaar een recordbedrag verdiend. Ze kregen samen ruim 239 miljoen euro van Buma Stemra. Dat is bijna 50 miljoen meer dan voor corona. Het weer zonnig bij 16 tot 20 graden. Morgen is het ook zonnig en dan iets warmer. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. no estás. Si pudiera encontrar una razón que me ayude a entender que no vas a volver.